Bezoekers moeten wel een negatieve test laten zien. Het is allemaal nog niet zeker, maar volgens minister Kuipers gaan we wel de goede kant op. Dus het aantal besmettingen is op dit moment heel erg hoog. Wat het RIVM gisteren ook aangaf is dat men het idee heeft dat er enige afvlakking is. De stijging niet meer op dezelfde niveau. En hetzelfde zien we de, de instroom eh, bijvoorbeeld in de ziekenhuizen is in de afgelopen periode sterk gestegen. Maar ook daar lijkt enige nivellering. En niet op een niveau wat we eerder in de hele pandemie wel eens gehad hebben, gelukkig. Vanaf volgende week al zouden kroegen, restaurants en clubs waarschijnlijk weer langer open mogen. Dinsdag hangt het, eh, hakt het kabinet de knoop daarover door. Dan is er ook weer een persconferentie. Een aantal van de verdachten die gisteren in België werden opgepakt in een terrorismezaak... waren al eerder bij de politie in beeld, melden Belgische media. Twee van de verdachten zouden vorige maand ook al opgepakt zijn voor een overval. In totaal werden er gisteren 13 mensen rond Antwerpen opgepakt... omdat ze in een terreurgroep zouden zitten. Een man in Ter Aar in Zuid-Holland was zo zat van de kakkende buurkat dat hij hem heeft ontvoerd. En zo'n 15 kilometer verderop weer uit de auto heeft gezet. De rode kaarten werd volgens de dierenambulance getraumatiseerd teruggevonden... en via social media uiteindelijk herenigd met zijn baasje. Tegen de boze buurman gaat de eigenaar volgens Omroep West aangifte doen. En met het nieuws over wangedrag bij The Voice en een directeur bij Ajax... staat grensoverschrijdend gedrag weer bovenaan de agenda. In Enschede is daarom deze week een meldpunt geopend... voor slachtoffers van seksuele intimidatie. Deze jonge vrouwen vinden dat een goed idee. Ja, ik zou eigenlijk niet goed weten wat ik zou doen in zo'n situatie. Maar ehm, ja, het is wel fijn dat dat eh, beschikbaar is. Dus ik denk als je echt een meldpunt hebt waar mensen echt naartoe kunnen, dat je dat, ja, dat, dat wel eh, belangrijk is. Iemand die bij het meldpunt aanklopt krijgt een gesprek met een hulpverlener en daarna wordt gekeken hoe iemand verder kan worden geholpen. Het weer, het regent op veel plekken. Morgen droogt het in de loop van de dag op. Dan ook af en toe een zonnetje en een graad of 7.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 I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought only a thought that if my life is for rent and I don't learn to buy, well I decide. Travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream. Cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. Nothing I have is truly mine. You think that I can live without your love? You'll see. You think I can go on another day? watched my favorite shows on your TV. Made me breakfast in the morning when you got home from work. Making plans to travel around the world. Said we'd always put each other first. Old love songs we used to play to. Funny, now I hate you friends zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In tegenstelling tot wat de politie zei... zal er komend week wel degelijk worden gehandhaafd... op de sluitingstijd van de horeca. Dat heeft het Veiligheidsberaad gezegd. De politievakbonden zeiden gisteren dat ze niet zullen handhaven na tien uur. Vanaf volgende week vrijdag al zou de horeca en de cultuursector mogelijk langer open mogen blijven. Haagse bronnen melden dat het kabinet ook eind deze maand andere coronamaatregelen zou willen laten vervallen. En vanaf 25 februari zouden festivals en evenementen toegankelijk worden voor mensen die zich hebben laten testen. Op een veiling in Londen heeft de grootste zwarte diamant ter wereld 3,7 miljoen euro opgebracht. Veilinghuis Sotheby's had op bijna twee keer zoveel gerekend. De diamant, die Enigma heet, weegt zo'n 111 gram... en hij is zo groot als ongeveer een computermuis. Het weer, morgen in het zuiden en oosten nog wat regen... later af en toe zon en 7 graden ongeveer. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion... Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom vind je op anwb.nl occasions met extra informatie van onze experts. En trouwens, bij ons vind je nu ook occasions met uitgebreide ANWB-garantie. Zo koop je met zekerheid. Kijk op anwb.nl slash autokopen.